De treinen tussen Hengelo en Oldenzaal rijden de komende ochtend waarschijnlijk weer op schema. Dan het weer vanuit het westen droog en opklaringen, minder wind en minima rond 3 graden. Overdag weinig wind, flink wat zon en een middagtemperatuur van een graad of 8.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 Bij de demonstraties in Egypte zijn tot nu toe bijna 300 doden gevallen. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch na het bezoeken van zeven ziekenhuizen in Cairo, Suez en Alexandrië. De doden vielen bij botsingen tussen tegenstanders van president Mubarak aan de ene kant... en de politie en aanhangers van Mubarak aan de andere kant. De demonstraties zijn nu twee weken aan de gang. Niet alleen op het Tahrirplein in Cairo, maar ook in andere steden in Egypte. Wel neemt het aantal betogers af. De Iraanse ambassadeur in Den Haag weigert om meer informatie te geven over de dood van Zara Bahrami. Gisterochtend was hij op het ministerie van Buitenlandse Zaken om met de hoogste ambtenaar te praten, maar dat leverde niets op. Daarom werd hij uitgenodigd om s'avonds opnieuw langs te komen, maar toen kwam hij niet opdagen. Vandaag zal de diplomaat voor de derde keer worden ontboden om uitleg te geven. Ook de Nederlandse ambassadeur in Iran lukte het niet om opheldering te krijgen. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran kwam hij letterlijk voor een dichte deur te staan. De ambassadeur komt deze week naar Den Haag voor overleg. Vorige week werd de Iraans-Nederlandse Bagrami onverwachts opgehangen. Ze is dit weekend ver buiten Teheran begraven, zonder dat haar familie erbij kon zijn. Tussen Hengelo en Oldenzaal is een trein ontspoord. De trein van de regionale vervoerder Sintes reed al stapvoets omdat er een wisselstoring was, maar raakte toch uit de rails. Geen van de zes passagiers raakte gewond. Naar verwachting rijden de treinen tussen Hengelo en Oldenzaal vanochtend weer volgens schema. Dan het weer. Volgens vanuit het westen droog en opklaringen. Minder wind en minima rond 3 graden. Overdag weinig wind, flink wat zon en een middagtemperatuur van een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het.